Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Arme landen moeten vaccinatievoorrang krijgen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Want terwijl Israël al derde boosterprikken uitdeelt... loopt de bevolking van arme landen vaak nog helemaal ongevaccineerd rond. Onacceptabel vindt de baas van de WHO. En het is de hoogste tijd om daar iets aan te doen. We need an urgent reversal from the majority of vaccines going to high-income countries to the majority going to low income countries. Hij wil dat rijke landen in elk geval tot eind volgende maand geen derde prikken gaan uitdelen. Behalve Israël denken ook Amerika en Duitsland erover na. Omdat de bescherming tegen corona na zo'n boosterprik weer flink omhoog gaat. In Libanon is net herdacht dat er precies een jaar geleden een enorme explosie was in de haven van Beirut. Meer dan 200 mensen overleefden die klap niet. De Syrisch-Nederlandse Gemma wel, ze was vorig jaar in Beirut, want ze gaf daar les. Ik viel en er viel hout op mij en glas op mij en van alles puin. Ik, ik zag dat ik hier een, heel veel bloed had. Ik zag dat ik op mijn gezicht bloed had. Op mijn lichaam, mijn kleren waren helemaal bebloed. Er, net een, eh, er werd net een stille tocht en een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. De injectiespuiten worden nog één keer gevuld en dan sluit de GGD na vandaag de deuren van de XL-priklocatie in Houten. De enorme vaccinatielocatie is niet meer nodig nu veel mensen gevaccineerd zijn. Personeel in Houten vindt de sluiting stiekem wel jammer. Ik vond het superleuk. Eh, we hebben gewoon een heel leuk team met eh, heel veel leuke verschillende mensen. Eh, dus ik heb het gewoon hartstikke erg naar mijn zin gehad. Ik heb echt vriendengroepen hier aan overgehouden, aan collega's zijnde en ja, het werk zelf is gewoon ontzettend leuk om te doen. De komende tijd sluiten meerdere grote priklocaties hun deuren. Betekent niet dat de medewerkers in Houten nu op straat komen te staan. De aankomende tijd zal ik nog actief zijn op andere locaties. Eh, maar voor de rest, eh, volgend jaar ga ik beginnen met mijn studie geneeskunde. Eh, dus daar zal ik ook wel even zoet mee zijn nog. Ik ga door naar andere locaties te, de komende weken. De GGD blijft wel prikken in bijvoorbeeld buurthuizen, moskeeën en prikbussen. Heb ik het weer nog. Vanavond wordt het, wordt het op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen begint ook droog. In de middag weer een paar felle regen- en onweersbuien. Het wordt morgen 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N206 Katwijk, Leiden, staat tussen de aansluiting met de N441 en de A44 een file van 2 kilometer.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 Volgens de betogers doet de Libanese regering niet genoeg voor de slachtoffers. Een man uit Eindhoven die vorige maand werd opgepakt op verdenking van het verkopen van een zelfmoordpoeder blijft langer vastzitten. Het OM denkt dat de man honderden klanten heeft gehad. Zeker zes overlijdens worden onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt erop aan dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan... voordat westerse landen hun bevolking een derde prik geven. Met die zogenoemde boostershot zou in ieder geval tot eind september moeten worden gewacht. Het weer, vannacht 9 tot 15 graden. Morgen eerst droog, later flinke buien met onweer. De meeste in het noordoosten en ongeveer 22 graden. Uh, I mean, I'm just sitting right here. Checking out this young lady right here. Baby, you hot. I mean, you sexy. Oh my God. Let me ask you one question. anyway. She's Miss California, uh. hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay. Drives a Marinello, Hollywood's her favorite scene.